ik denk dat we daar zijn gebleven. Als het goed is zijn we gebleven bij oefening 4 van bladzijde 31 betreffende het hoofdstuk Al-Jumla Al-Ismiya. Het hapert. Hapert het ook bij iedereen of is het alleen bij zuster Om Nee. Dus voor anderen is het wel goed. طيب الحمد لله دفراخ زخت ميز الجمل الفعلية <clears throat> من الجمل الاسمية وعين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل فيما يأتي Dus uh, zuster Om umm Hadeva, misschien is het verstandig om eventjes uit de kamer te stappen en dan weer terugkomen. Of misschien helemaal uit uh, peltolk dan terugkomen, dan zal het misschien helpen. <clears throat> Eh, misschien kan ze het niet horen. Uh, wil iemand dat even opschrijven voor haar? de vraag is, maak onderscheid tussen jumla of jumel fi'aliyya en jumel ismiya. En daarna moet je bepalen de mubtada in de khabar in het geval van jumla ismiya en de fi'al en fa'il in het geval van jumla fi'aliya. We hebben gezien dat jumla ismiya een jumla is die begint met een ism en jumla fi'aliya is een jumla die begint met een fi'al. طيب الماء رائق يسقط الجدار البرد قارس يشتد الحر في الصيف جنى الفلاح القطن يجول التاجر في البلد Wie wil deze zinnen maken? Of deze zinnen الماء رائق is جملة فعلية او جملة اسمية الماء رائق الماء het water en رائق استرومنت بودر طالب علم لما خنصوت خيفة الماء رائق إذا الجملة فعلية أو الجملة إسمية طيب دودر ابن مسعود تفضل الماء رائق اسمية نعم اسمية جملة اسمية ان what is المبتدأ and what الخبر الماء رائق what is المبتدأ here and what الخبر ابن مسعود تفضل الماء اسم مبتدا أحسنت أن رائق is خبر Uh, الماء is mubtada. Waarom? Omdat hij begint, omdat hij een ism is en daarmee begint de zin. En ra'iqun is gabar. Waarom? Omdat het uh, informatie geeft over het water, al-ma'. نعم آه يسقط الجدار يسقط الجدار لمختد خان يسقط الجدار Dus je moet vertellen eerst of het jumla fi'aliyya of jumla ismiya is. En daarna in het geval van jumla ismiya al-mubtada en al-khabar aangeven. En in het geval van jumla fi'aliyya الفعل إن الفاعل ذي خير جملة فعلية أحسنت يسقط الجدار المخفضر خان زيست وردة اسم نخصيط يسقط الجدار إذ جملة فعلية متكلوبت Waar is dan الفعل en waar is الفاعل يسقط يسقط نيت يسقط يسقط is فعل صحيح <clears throat> إن الجدار الجدار إيش خبر الله يهديك يسقط الجدار الجدار إيش خبر كلوبتت عفوا يا what is it now اسم it is well اسم مار what is الإعراب دارفان Fa'il, naam, fa'il. Dat fa'il, zoals jullie weten, is degene die uh, de handeling verricht. Alberdu qarisun. Wie doet deze? Alberdu qarisun. برد عبد الرحمن تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته het gaat nu over het, de oefeningen van het huiswerk van vorige keer. Oefening 4, bladzijde 31 van Al-Jumla ismiya Al-Bardu قارس is جملة اسمية البرد اسم مبتدا قارس is خبر أحسنت يشتد الحر في الصيف يشتد الحر في الصيف يمخفض الخام تراونس الماء رائق بتيكنت تفاطري سترومنت يسقط الجدار بتيكنت دمير فوت البرد قارس بتيكنت دكاو إس أرخ تسير أرخ كوت أن يشتد الحر في الصيف Het is heel erg warm in de zomer. يشتد الحر في الصيف is het jumla fi'liya of jumla ismiya. In het geval van jumla ismiya vertel al-mubtada en al-khabar. En in het geval van jumla fi'liya vertel al-fi'l al en al-fa'il. يشتد الحر في الصيف is jumla fi'liya. أحسنت يشتد is fi'l كلوب يشتد بالفعل أحسنت فذر الحر إسفاعيل بارك الله فيك آه، زوستر زستر رفيدة رفيدة جنى الفلاح القطنة جنى الفلاح القطنة إذ آه، جملة فعلية أو جملة اسمية De boer plukte de katoen of het katoen. Ismia. Waarom is het Ismia? Jana al-Fallahu al-Qutna. Waarom is het Ismia? Jana al-Fallahu al-Qutna. Omdat الفلاح اسم الفلاح اسم دردات اسم مار بخينت دي الزين مت الفلاح بخينت دي الزين مت الفلاح الزين زيخت جنى الفلاح القطنة ني دوس وارني بخينت دي الزين مت الفعل مت, مت الفاعل ني مت مت الفاعل Jana, Jana betekent plukte. Dat is fi'al inderdaad. Dus deze zin begint met Jana en Jana is een fi'al. Dus wat voor zin is dat? Is dat ismia of fi'aliya? جملة فعلية أحسنت بارك الله فيك omdat het begint met, begint met uh, jana, met een fi'al. Nu, waar is de fi'al en waar is de fa'il? Jana al-fallah al-qutna. Waar is de fi'al in deze zin en waar is al-fa'il? جنى هو الفعل أحسنت أن الفلاح وفارس الفاعل متكلاخة الفلاح هو الفاعل احسنت طيب يجول التاجر في البلد يجول التاجر في البلد المخلوق mag خام جست gaan, يجول التاجر في البلد جملة فعلية بارك الله فيك فارس فعل إن فارس الفاعل يجول التاجر في البلد dat wil zeggen de handelaar reist يجول is فعل klopt en التاجر is فعل احسنت بارك الله فيك آه، يسرج الخادم الحصانة في دود ديزة برودر متصل تفضل يسرج الخادم الحصانة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه تسم آه، زن جملة آه، فعلي آه، فعلية يسرع فعل مضارع اسم اسم فعل يسرع نعم يسرج الخادم الفاعل مفعول الحصانة فاعل مفعول به مفعول به منصوب سوري een beetje rustig aan, broeder Betsel. Um, Yasruju is inderdaad, Yasruju Khadimu Al-Hisana is jumla fi'aliyya, dat klopt. En dat komt omdat Yasruju fi'al is. Daarom is het jumla fi'aliyya. En Yasruju is in dit geval fi'al, mudari' barakallahu En al khadimu is fa'il marfu'. Ahsend, heel goed. Nu, Al-Zujaju Maksurun. الزجاج maksoren. Uh, zuster Warda, we zijn bezig met oefeningen van het huiswerk uh, behorend bij uh, hoofdstuk Al-Jumla al-Ismiya, bladzijde 31, oefening 4. تفضل أخي متصل الزجاج مكسور الزجاج مكسور جملة اسمية الزجاج مبتدأ مكسور خبر أحسنت يا أخوت الزجاج مكسور اس جملة اسمية الزجاج اسم مبتدأ مرفوع ان مكسور اس خبر مرفوع هي الخط طيب ني القط وجزاك القط جائع فيديو الديزة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القط جائع تفضل أخي فاكتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم het is een, uh, is een, is een, uh, is een um, sorry, uh, إست آه، جملة فعلية أو ست جملة اسمية تفضل هذه جملة اسمية أحسنت ان فرتل فاروم ان فرتل فارس المبتدا ان انظارف الخبر تفضل القط اسم المبتدا الجائع اسم الخبر احسنت Alleen om het nog compleet te maken, dus moet je zeggen, het is Jumla Ismiya. Waarom? Omdat het begint met het ism, namelijk Al-Qit. Al-Qit is ism. En omdat deze ism met deze ism wordt de zin begonnen, is deze ism mubtada. Nou. النوافذ مفتحة النوافذ مفتحة يمخ deze ook doen doe er أخي 50 سوري القط جائع يسرج الخادم الحصان betekent dat de uh, الخادم de uh, dienstman of de werker die monteert een zadel op een paard op het paard الزجاج مكسور betekent uh, het glas is gebroken en al-qittu ja'i'un betekent de kat heeft honger. طيب Je mag nu een nawafidhu mufattahatun doen. Een nawafid dat zijn ramen. En mufattahatun betekent ze zijn open. Tfadda. Het is een uh, zoemle al-ismiya. النوافذ is المبتدا المفتحة is الخبر نعم أحسنت uh, dus als ik vraag waarom is het jumla ismiya dan is je simpel antwoord omdat het begint met een ism Even kijken, kun je zeggen de werker zadelt het paard heel goed, ja de werker zadelt het paard. Ik bedoel, zou het dan een correcte vertaling zijn? Ja, dat klopt. Als dat goed Nederlands is, dan klopt het. Want uh, <laughs> ik vertaal het op mijn eigen manier. Maar wat u zegt is beter, denk ik. Um, dit is les 12. Als ik het goed heb. Uh, تزدحم المدينة بالسكان فيدوت ديزة تزدحم المدينة بالسكان النوافذ مفتحة betekent ramen أوبن open آه، أم داود تفضلي Dus de bedoeling is, je moet een, vertellen of deze zin, zin jumla fi'liya of jumla ismiya is. En vertellen waarom het zo is. En als je zegt het is jumla ismiya, dan moet je mubtada en khabar vermelden. En als het jumla fi'liya is, dan moet je de fi'l in de fa'il vermelden. U zegt, tazdahimu is... Eh. Nou, de eerste vraag is, ja, precies. Het is jumla fi'liya dus. Tazdahimu is fi'al mudara heel goed Al-Madina madinatu is fi'al marfua. heel goed de volgende eh, ينزل المطر من السماء trouwens تزدحم المدينة بالسكان betekent dat de stad is overbelast met de bevolking. De volgende zin, zuster Umm Dawud. Yanzirul mataru min as-sama' Is dat jumla fi'aliyya? of jumla ismiya. Waarom is het zo? En dan vertellen wat de mubtada in de gabar is in het geval dat het jumla ismiya is. En de fi'al in de fa'il in het geval van jumla fi'aliyya. Het is jumla fi'aliyya. Naam. Yusriju betekent zadelen. Zadelen. Monteren van een zadel. Dat is Yusriju. ينزل is fi'al mubara. Heel goed. En waar is fa'il? المدينة المطر is فاعل مرفوع uitstekend oefening 5 Oefening 5 وإياك حول الجمل الاسمية إلى جمل فعلية Wat moet je doen nu? Je moet de volgende جمل اسمية omzetten in جمل فعلية Je hebt nu جمل اسمية die moet je omzetten in جمل فعلية الولد نائم Wie doet deze? الولد نائم De jongen is slapend. Dit is jumla ismiya. Waarom? Omdat het begint met een ism, namelijk een walad Je moet er een jumla fi'aliya van maken. Even zien. Uh, broeder met zal, tfaddal. نام الولد هاج البحر تشرق الشمس Ahsant, je hebt 1, nummer 1, nummer 3 en nummer 4 gemaakt. Al-waladu na'imun wordt nama al-waladu. Heel goed. Al-bahru ha'ijun. De zee is onrustig. Wordt haja al-bahru. Al-shamsu mushriqatun. De zon is... Uh, opkomend of duidelijk in, in de hemel, dan wordt het Tushriqu Ashamsu Ahsant. Wie doet 2, 5 en 6? Al-Kitabu Nafi'un, Al-Hujratu Muzlimatun, Al-Mataru Kathirun. Wie doet deze? Al-Kitabu Nafi'un om mee te beginnen. al نافع الكتاب نافع is جملة اسمية en je moet het omzetten in جملة فعلية طيب زوستر لوفايدا تفضلي الكتاب نافع نافع الكتاب نافع الكتاب nee نافع is nog steeds geen fi'al نافع je moet er uh, de fi'al daarvan opzoeken dit is in ieder geval nafa'a of yanfa'u nafa'a is verleden tijd en yanfa'u is tegenwoordige tijd En wat betekent dat? Jenfa betekent ehm, hij heeft nut. Hij heeft nut. Dus al-kitabu nafi'un betekent het, eh, het boek is nuttig. Het boek is nuttig. Dus je ziet alleen maar, eh, je ziet er geen werkwoorden in de zin. Maar als je zegt jenfa'ul kitabu, dan wel. Duidelijk, zuster Ruwaida? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفيك بارك الله طيب الشمس مشتقة هذا الخط الحجرة مظلمة الحجرة مظلمة The camera is duister. Wat wordt het als je het omzet in een jumla fi'liya? Met andere woorden, je moet beginnen met een fi'al. Even zien. Ibn Mas'ud, tfaddal. Je mag ook praten, الحجرة مظلمة زيت het om in jumla fi'aliyah الحجرة مظلمة يظلم الحجرة يظلم ik kan het moeilijk lezen, maar het moet zijn Tovlimu al الحجرة of أظلمت الحجرة أظلمت الحجرة أظلمت الحجرة ها zo moet het zijn in het geval van fi'al madi of تظلم الحجرة المرسلات reasonable brother ik weet niet wat je bedoelt. طيب uh, is het duidelijk uh, أخي ابن مسعود نعم طيب المطر كثير المطر كثير المطر is regen en كثير is veel wat zal dit worden المطر كثير Daarom als je het zegt met de microfoon zal het wat duidelijker worden. المطر كثير Oh, ik was eigenlijk op jou aan het wachten, broeder Masoud. Maar, uh, broeder Karim, je mag antwoord geven. Tfaddal. Ik denk dat, er, uh, dat je een probleem hebt met uh, het geluid. Schrijf het anders op. Schrijf het op. المطر كثير كثرت الأمطار طيب het is amtar heb je daarvan gemaakt maar het is alleen maar matar hè? al-mataru dan wordt het kathura المطار كثر المطار أصرفص الأمطار كثيرة ننصر ينضرات زيخة كثرة الأمطار يخد طيب أفنين ذس حول الجمل الفعلية الآتية إلى جمل اسمية نو أندرسون يهت جمل فعلية يخاطر جمل اسمية فماك ضاع المفتاح ضاع المفتاح فيديو الدايزة ضاع المفتاح أخي متصل تفضل المفتاح ضائع القطار سريع النيل زائد MashaAllah al-Ahmedson. Heel goed. Eh, al-Miftahu da'i'un. Dus da' al-Miftah wordt al-Miftahu da'i'un. Trouwens, al matar kathirun wil zeggen dat het water of de, eh, de regen is veel. En yaksuru al matar betekent eh, de regen vermeerdert. Da' al-Miftahu betekent de sleutel ging verloren. En al-miftahu ba'i'un is eigenlijk ook hetzelfde. Eh, de sleutel is verloren gegaan. Al-miftahu ba'i'un. Eh, Salimba. Eh, ik zou graag dat je je hand omhoog doet als je antwoorden wil geven. Asra al-Qitaru. De trein ging snel. القطار سريع. De trein is snel. زاد النيل. De Nijl is vermeerderd. Of vermeerderde. En al-Nilu zaidun betekent de Nijl is in meerdering. Of zoiets. De laatste drie. يثمر البستان يغرد الطائر يضيء المصباح تفضلي أم داود البستان ثامر آه Ja, goed. Nu zijn we eigenlijk eh, dingen aan het doen die we, eh, ja, iemand die eh, niet veel kennis heeft van het Arabisch, is een beetje moeilijk om een werkwoord om te zetten in een ism of andersom. maar dit komt al een keer te sprake in een andere les. Yusmiru wordt musmirun musmirun. Dus al-bustanu musmirun in plaats van, in plaats van samirun. Maar het is heel goed geprobeerd. Even kijken. Mu. Musmiron wordt het. Zo. Musmirun. En later inshallah zullen we zien eh, waarom het zo is. Jogarido. الطائر Ja, dat klopt. Yugarridu at-ta'iru. Het is nu hetzelfde als van net, hè? Dus even nadenken. الطائر يغرد الطائر الله أكبر عبد الرحمن إمام طيب تهير لس نودخ الطائر مغرد الخوت مغرد مغرد نت مغرد ما مغرد أحسنت نعم مغرد يلخط الخوت انضم يضيء المصباح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يضيء المصباح is جملة اسمية en die moet je omzetten in jumla fi'aliyah dan wordt het barakallahu fik يضيء المصباح طيب خير إن شاء الله iemand anders wil het proberen wil iemand anders deze proberen المصباح آه، يضيء المصباح يضيء betekent geeft licht en المصباح dat is طالب علم تفضل Al-misbahu mudi'un. Heel goed. Al-misbahu mudi'un. طيب um, ik hoop dat het duidelijk is. Zijn er vragen over dit allemaal? Over wat we gehad hebben? Ik hoop dat het duidelijk is wat de Jumla Ismiya is en wat de Jumla Fi'aliya is. Zijn er vragen? Ik zie geen handen. Dan mag ik er... طيب رفيدة تفضلي even hand omhoog broeder Karim, tfaddal. Of uh, hand alsjeblieft. Ja, Achie, ik heb een vraag. Tfaddali. Wat is uw vraag? Ik krijg zeg maar het huiswerk niet doorgestuurd. Subhanallah. Even kijken. Uh, rol gaat niet goed. Nou, ik vind het vreemd, want ik heb hier wel uw e-mailadres. En ik stuur het wel iedere keer daarheen. Even een whisper sturen. Uh, whisper. Klopt dit adres? Klopt het adres? Ik ook niet. Om ja, dan stuur ik het wel. Misschien moet u kijken naar of eh, in de ongewenste e-mail. Misschien dat het daar eh, komt. Uh, nog iemand anders. Eh, zullen we dit aan het eind laten? Misschien deze zoeken. Kopie en dan Ja, dat geldt ook voor zuster Om um Oh nee, dat klopt dus niet. Oké. Ja, ik heb het wel. Dus u staat ook in de lijst, zuster Omzevallah. U moet kijken misschien in de ongewenste mail dat daar staat. Ik heb me ook zojuist aangemeld, alleen heb een andere username gebruikt. Eh, is dat erg? Ja, ik heb wel dat de mensen die komen zich na dat ze altijd met dezelfde palnaam komen. Ja. طيب broeder Karim تفضل met je vraag ja, Ja, nou, misschien moet u gewoon voor goed een andere naam kiezen. Ik heb de cijfers, ja. En ik ga ze zo, inshallah, bekendmaken. Uh, als we klaar zijn hiermee, dan gaan we over tot uh, het bespreken van de toets. Nog een andere vraag? zuster Warda تفضلي Het is erg moeilijk. Ik zou graag meer uitleg hebben, misschien in een mail als het te veel is. Zoals je weet, mijn kennis is maar klein ik bekijk alles vanuit het Nederlands en dat is moeilijk. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. En inshallah, beetje bij beetje, stap voor stap, zal dat beter worden. Daarom zijn we eigenlijk ook vanaf nul begonnen met de regels. En over, af en toe komen we nieuw, nieuwe termen tegen en nieuwe woorden. En op die manier wordt eh, het woordenschat steeds meer. Steeds ruimer. Dus inshallah ta'ala wordt het steeds beter. Maar ik zou graag die regels in het Nederlands willen. Ja, die eh, vertaal ik ook die regels, ieder stelregel die we krijgen, vertaal ik ook. En er is hier ook een zuster, eh, zuster Selafia, 1990, die maakt een aantekeningen van de les, van de lessen, en vertaalt ook de stelregels. En die woorden, eh, voorheen werden ze eh, op het selfie forum gezet. En eh, daarna zullen ze inshallah op de nieuwe website eh, geplaatst worden. Maar sowieso tijdens de les worden die stelregels altijd vertaald en uitgelegd. En voor wat betreft zuster Hanan Ja, de voorbeelden doen we ook. En vertaal ik ook tijdens de les. Nou. Voor wat betreft dus de Hanan, ja, u mag de lessen volgen. En de, over, de voorgaande lessen die zijn opgenomen. En hierbij wil ik jullie feliciteren met het openen van onze of jullie eh, website. En dat is www.arabischelessen.nl Nou, zo het was me voor. <laughs> en eh, daar eh, gaan we inshallah ta'ala voortaan de... Uh, gaat ja, hierbij mijn dank aan broeder Abdullah en Isa. die hebben gezorgd dat het, deze site eh, tot stand eh, zou komen. En daar is eigenlijk alles te vinden, alle informatie betreffend deze lessen. Taib. Eh, zijn er nog meer vragen? niet. Er zijn geen vragen meer. Of toch wel. Om Allah. Over de aanmelding, ja. Even kijken. Ik zal even uw e-mailadres plaatsen en kijken of het goed is. Om Ja, hier. Whisper. is dit uw adres. Zuster Omseifullah. Nee. Oh. Nou, eh, misschien kunt u misschien aan het eind van de les kunt u even het adres geven. aan het eind van de les kunt u de, eh, de, het adres geven. Eh, nu gaan we over tot de toets. Ik wil even een aantal dingen opmerken. De toets is over het algemeen heel goed gemaakt door jullie. Ik heb in totaal 14 mensen, 14 mensen hebben meegedaan. En zoals ik gezegd heb, over het algemeen is het heel goed gemaakt. Er is ook een 10 gevallen. Maar er zijn ook andere cijfers die in de buurt van 10 waren. Eh, ik ga het zo doen, wat betreft het bespreken van de toets. Ja, eh, ik heb je mail ontvangen, broeder Abu Ibrahim. Ehm, het is jammer dat het zo is gegaan, dat je niemand kon vinden die het kan scannen. Dus Allah moest aan, volgende keer beter. Inshallah. Ik ga het op deze manier eh, bespreken. Eh, degene van wie de toets wordt besproken, die zal ik privé aanspreken. En ik ga het gewoon op een willekeurige volgorde doen. Eh, en dan wordt de toets van de betreffende broeder of zuster besproken, zodat hij of zij van de fouten kan leren, maar ook de andere mensen die luisteren, die kunnen ook van die fouten leren. Dan neem ik een willekeurige iemand. Even zien. Deze bijvoorbeeld. Is hij aanwezig of zij? Even zien. Nou, helaas niet. <laughs> Ik zie niet, maar dan ga ik die doen. Een moment. Deze ga ik, met deze ga ik beginnen. Uh, oh, Privé, oké. Oh. <laughs> nou willen de mensen die hun privé hebben afgesloten, willen die even, eventjes openen. Dus beschikbaar zijn voor privéberichten. Alaikum salam wa Nou, om te beginnen... De eerste vraag was... Haal uit, uit al-Fatiha, dat is Surah nummer 1, een jumla mufida, dus haakjes kalam, en vertel waarom het kalam is. Waalaikum salam Je hebt gezegd اهدنا الصراط المستقيم uh, ja goed, als sirat heb je zonder alif en lam geschreven. Maar dat vind, vind ik niet erg. Alleen je had het beter kunnen overschrijven. Het is ihdina as-sirat, niet sirat. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Je zegt ihdina is amr, maar hier vraag je Allah echter om leiding Vandaar dat het geen bevel is. Als je alleen Ihdina zegt, is de zin niet compleet. Doordat Sirat al-Mustaqim bijgevoegd is, maak je de zin compleet. Eh, de vraag was dat je een Jumla Mufida uit Surat al-Fatiha haalt en dan moet vertellen waarom het zo is. Je hebt een Jumla Mufida gehaald, dat het klopt, Ihdina Sirat al-Mustaqim. En dan moet je uitleggen waarom het zo is. Eh, en we hebben eerder, dus les nummer 1, gezien wat al-jumla mufida is. Welke, aan welke voorwaarden al-jumla mufida moet voldoen, zodat het kalam wordt. Zodat het jumla mufida wordt. We hebben gezien dat het een lafd moet zijn. En dat het murakkab moet zijn en dat het mufid moet zijn en dat het bilwada moet zijn. Dus al-kalamu huwa al-lafd al-murakkabu al-mufidu bilwada. Dus eigenlijk hier in deze vraag moet je uitleggen dat het aan deze vier voorwaarden voldoet wat je als jumla hebt aangegeven. Is het duidelijk? Dus je had moeten zeggen, Ihdina as-sirat al-mustaqim is jumla mufida. Waarom? Omdat, omdat het laf is, geluid die bestaat uit letters uit het Arabische alfabet. Ten tweede, ten tweede, uh, moet het Murakkab zijn, dat betekent bestaat uit twee woorden of meer. Ten derde moet het mufid zijn, dat het een goede betekenis heeft, een volledige betekenis, dat degene tegen wie je praat niks meer verwacht en dat, het, eh, dat de woorden daarin Arabische woorden zijn. Als je zo'n antwoord hebt gegeven, dan krijg je een 1 een hele 1 voor deze vraag. En anders krijg je dus naar verhouding een andere eh, punt voor. Tweede vraag. Haal uit Surat nas drie asma, drie afhaal en drie huruf. je de drie asma zijn Rabbi, Annas, Malik. Dat was goed. Drie af'aal, yuwaswisu, qul, a'udhu. Dat is ook goed. Drie horof, bi, min, fi, is ook goed. Dus hier heb je alles goed gehad. En vraag 3 heb je ook goed gemaakt. even kijken waar je het niet goed hebt gedaan. Dat is in vraag 6. Vraag 6 moest je drie zinnen maken met mubtada en gabar en dan moet je je antwoord verklaren. Je zei het tilfazu of het tilfazatu jadidatun heb ik goed gerekend maar al-kuratu qadimun dat heb ik niet helemaal goed gerekend, omdat al-Quratu is vrouwelijk en Qadimun is mannelijk. En dat kan niet, want de Ghabar moet al-Mubtada volgen. Dus het moet zijn al-Quratu Qadimatun in plaats van al-Quratu Qadimun. En hetzelfde geldt voor de derde zin الدار كبير Dat had moeten zijn الدار كبيرة Omdat het daar vrouwelijk is. Nou. En dan vraag nummer 7. Staat dat je al-i'rab moet doen. Je zei التلفازة جديدة التلفازة is مبتدأ en is مرفوع في الضمة في آخره nou deze zin klopt niet helemaal je moet zeggen التلفازة is مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره maar als je zegt is مبتدأ مرفوع dan is het ook voldoende. Dat mag ook. Uh, en hetzelfde geldt voor andere zinnen. Uh, jadidatun moet zijn gabar marfo biddammati al abdahirati fi akhirihi. En vraag 8 is goed gemaakt voor wat betreft de eerste zin, want je moest Nee, of eigenlijk helemaal niet, want hier heb je het niet goed begrepen. En mijn advies aan jullie, aan iedereen eigenlijk, is dat jullie de zin of de vragen heel goed lezen. Voordat jullie antwoord geven, moet jullie de vraag heel goed lezen. Want in de vraag zelf zit de helft van je antwoord. De helft van het antwoord zit in de vraag. En de andere helft, daar moet je over nadenken en op schrijven. Maar als je de, de vraag niet begrijpt, dan kun je de, de, eh, de vraag nooit goed beantwoorden. De vraag was dat je een jumla fi'aliyya moet maken zodat de volgende woorden fa'il worden. En ik heb woorden gegeven. En dat zijn الرسول النار العلم maar jij hebt niet die woorden gebruikt je zei ekele munirun qara'a muhammadun yasihu diku je hebt nieuwe woorden verzonnen bedacht terwijl je bepaalde woorden moest gebruiken die ik al heb gegeven. Begrijp je dat? Ja. Want er was wat misgegaan met knippen en plakken. Subhanallah. <laughs> Je hebt het later gezien. Daarom zeg ik, je moet eventjes de tijd nemen en goed kijken naar de vraag voordat je antwoord geeft. En hetzelfde geldt voor vraag 9. Je hebt ook die woorden niet gebruikt en vraag 10 ook niet. Maar je hebt toch nog een goede cijfer gehad. Tayyip. Eh, nu ga ik eventjes... Nu ga ik eventjes naar iemand anders. Even kijken of die aanwezig is. Ja. Ik hoop dat je aanwezig bent. Ben je aanwezig? Nee, ik denk het niet. Dan ga ik eventjes naar iemand anders. Geeft geen antwoord. Oh ja, bij je. Ik zie het, ja. Eh, je bent toch aanwezig. Je hebt... Eh, ik zal beginnen met de eerste vraag. Dat staat... Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Dat is de zin die je uit Surat al-Fatiha hebt gehaald. Je zei, je zei dit is een jumla Muhida, kalam, omdat deze zin geen vragen achterlaat bij de lezer of luisteraar. Hij of zij begrijpt meteen wat er bedoeld wordt. Eh, maar dit is niet compleet, hè? Want zoals gezegd, Jumla Mufida moet voldoen aan vier voorwaarden. Het moet lafde zijn, murakkab, mufid, bilwada. Nou, lafde, murakkab, mufid, bilwada. En hier in je antwoord staat alleen mufid. Alleen mufid staat in je antwoord. En dat betekent dat omdat deze zin geen vragen achterlaat bij de lezer of luisteraar, hij of zij begrijpt meteen wat er bedoeld wordt. Dat is uh, je uitleg voor Mufid. Maar het moet nog Murakkab en Lafab en Bilwaba zijn. En voor de rest, even kijken, alles goed. 1, 2, 3, 4, 5. Alles goed. 5. Ook goed. 6, 7, 8. Bij 8. Uh, je zei. Ja'a. al rasulu bil-Haqqi. Dat is heel goed. Een zin met Rasul als fa'il. Tweede. Annar. met, as, met, va, met uh, een zin met annar als fa'il. ضلت النار تحرق الحطب ضلت is een fi'al naqis. Dat hebben we nog niet gehad. Maar dat komt inshallah ta'ala. Walla is fi'al naqis. En die heeft geen fa'il nodig. Die heeft geen fa'il nodig. Maar Hij heeft een ism en gabar nodig. En dat zullen we inshallah binnenkort krijgen. Maar hier heb ik niet een volledig punt gegeven. Omdat het uh, eh, anar in dit geval geen fa'il is. Is het een beetje duidelijk? Walla is geen normaal werkwoord. ja. En voor de rest is het goed. Vandaar dat je dus net geen 10 hebt gehaald. نعم من من أخوات كان كان وأخواتها dat klopt dat is من أخوات كان dat klopt dan ga ik naar iemand anders Even zien wie. Uh, nou, deze dan. Even geduld. Even kijken of het betreffende persoon aanwezig is. Ja. Um, vraag 1 helemaal goed. Dus je hebt Alhamdulillah, Rabbil Alamin gegeven en je hebt een goed antwoord gegeven waarom het kalam is. En vraag 2, daar heb je dus het eerste onderdeel gemist, namelijk al-asma uit eh, Surat An-Nas eruit halen. En je hebt alleen maar af'al en huruf eruit gehaald. Geen asma. en verder vraag 5. Daar moest je zinnen uit de Koran halen waarin fi'al, fa'il en mef'ul bihi in voorkomen. Je hebt de volgende eieren gegeven. Wajadaka a'ilan uit Surat al duha Wajadaka a'ilan. je zei als uh, Arab, wajadaka fi'al maadi mabni al fath. Tot zover heel goed. Wajada is fi'al maadi mabni al fath. والفاعل ضمير متصل تقديره أنت klopt dit? وعليكم السلام ورحمة الله is أنت الفاعل hier وجدك عائلا Wie is de fa'il hier? Wie heeft de handeling verricht van wajada? De vertaling is Allah heeft jou als arme gevonden. Wie heeft de handeling van vinden gedaan hier? Nou, misschien is er iets mis met de verbinding, dat ik geen antwoorden krijg. Nee, subhanallah, nou staan. Nee, oké. Okay. Nee, maar met de betreffende persoon heeft hij denk ik slechte verbinding dat hij mij niet hoort. طيب وجدك عائلا وجدك عائلا wie is الفاعل hier وجدك وعليكم السلام ورحمة الله نعم وجدك ذي إيس الفاعل هير فرطالت انت بتعطي يا اخليك ذات الله تعالى الكاف ناي نيت الكاف want الكاف kaf dat, اوب slaat op صلى الله عليه وسلم وجدك هير زيغت الله تعالى Allah الله dat O Mohammed sallam, heeft gevonden als arme. Dus wie is degene die de handeling heeft verricht? Wie is dat? Dat is Allah Ta'ala. Dus Allah is fa'il hier. En K is maf'ul bihi. Nou, ik hoop dat het nu duidelijk is. Eh, maar goed, ik heb het eh, eh, antwoord niet helemaal fout gerekend, omdat er wel goede dingen tussen zitten. en dan gaan we naar 6, vraag 6, daar staat, goed, dat je drie zinnen moet maken met mubtada en gabar, en dan moet je je antwoord verklaren, en die verklaring ben je vergeten. De verklaring ben je vergeten helaas, die moet je, heb je niet gegeven. En dan vraag 8. Daar moest je al-Rasool en al-Nar in al-Ilm gebruiken als fa'il. En je hebt bij Nar de volgende zin gegeven. Ishta'ala naru fil ghabati. En het moest zijn Ishta'alatin naru fil ghabati. Omdat an-nar mu'annaf is, vrouwelijk. Mu'annaf en dus ista'alet moet zijn en niet ista'ala. Ik dacht dat fa'il altijd marfu' moet zijn. Dat klopt ook, broeder Abu Ibrahim. Al-fa'il moet altijd marfu' zijn. Waalaikum salam Allah. Ik zei toch niet iets anders, of wel? Dus ista'alet an-naar. En hetzelfde geldt voor Annaru khatirun, dat moet zijn Annaru khatiratun. En voor de rest is alles goed. MashaAllah. Dan ga ik nu naar iemand anders. Uh, Tayyip, iemand wil wat vragen? <laughs> Even kijken. Nog even wachten met vragen. Even zien. Even kijken. Waar is het? Het is moeilijk om iemand uit de lijst Dat is je cijfer. En Joomla, het eerste heb je goed gehad, goed gedaan. هو كلام لأنه لفظ مركب مفيد بالوضع heel goed nee ik zit bij iemand anders te kijken excuses <laughs> جملة مفيدة كلام سورة الفاتحة vers 6 leidt ons op de juiste weg اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم is dus de zin nou zou iedereen die de toets gemaakt heeft zijn hand willen opsteken zodat de broeder weet wie allemaal aanwezig is heel goed ja goed idee broeder Abdurrahman want het is moeilijk zoeken eh, onder al die eh, mensen. Tayyip, deze zin is kalam omdat het neergezondene uh, gezegd is door Allah subhanahu wa ta'ala. dat klopt, maar dat is niet de kalam zoals gedefinieerd is door de wetenschappers van de grammatica. je bewering is Goed, dat klopt. Maar dat is geen antwoord op de vraag. Dus antwoord is dat uh, el kalam moet voldoen aan die vier voorwaarden. Dat het laffel moet zijn, dus geluid met letters uit het Arabische alfabet. En het moet bestaan uit twee woorden of meer. En het moet een betekenis hebben. En het moet bestaan uit Arabische woorden. Dan is het een goede antwoord, compleet antwoord. Dan gaan we naar vraag 2. Uh, eh, Asma heb je goed beantwoord. Alleen afaal heb je alleen maar drie gegeven. A'udhu, yuwaswisu. Dat zijn inderdaad de afhaal, dat klopt. Maar je hebt alleen maar twee genoemd en ik vroeg om drie. Jaouzou of a'uzu en yuwaswisu. En er zijn nog andere natuurlijk, namelijk qul bijvoorbeeld. Qul a'uzu. Qul betekent zeg. En dat is dus een gebiedende wijs, een werkwoord in het gebiedende wijs, amr. Uh, Horof heb je ook goed. 3. Je moest een fi'al madi, een fi'al mudara, een fi'al amr halen uit Surat Yasin. Fi'al madi heb je waja'alna, heel goed. Fi'al mudara had je uh, yanduruna, is ook goed. Maar fi'al amr, fi'al amr Je zei zoiets als faduqu. En die kon ik niet vinden in Surat Yasin. Zuqu. Is dat wat je bedoelde? Zuqu. Ja, maar die bestaat volgens mij niet in de betreffende sora. Ofwel? Heb je, jawel, zoekoe. Welke ayah is het dan? Welke ayah? Zoekoe. ذوقوا heb je dat in Surat Yasin in welke aya heb je dat dat ben ik vergeten te noemen Goed. Weet iemand of in Surat Yasin Zuqu zit? Naar mijn mening niet, maar weet iemand dat Surat, in Surat Yasin het werkwoord Zuqu in zit? Alaikum salam Volgens mij niet. Ja, volgens mij dus ook niet. Ik weet niet zo gauw welke is grote zorg. Ja. Tayyip. Uh, eh, dan ga je dat opzoeken inshallah. Als je dat vindt, dan komen we hierop terug. 4 was goed. 5 Even kijken, wat was de vraag in 5? Dat je Arab moet doen. We zijn al-Arab آه، كذبت ثمود المرسلين دوس كذبت اسفعل ان ثمود اسفاعل ان المرسلين اسم مفعول به آه، بلغ بلغ الأطفال الحلم بلغ اسفعل الأطفال اسفاعل الحلم اسم مفعول به أخرجت الأرض أثقالها أخرجت اسفعل الأرض فاعل en athqalaha is maf'ul bihi. Uh, deze antwoorden zijn goed, maar al-i'raab, als, je, als ik al-i'raab vraag, dan moet je ook zeggen of het marfu' is, of mansoob, of majzoom, enzovoort. En we hebben gezien dat al-fa'il is altijd marfu'. Dus je had moeten zeggen, uh, famudu, fa'il, marfu'. Als je dit hebt gedaan, dan zou je een compleet antwoord hebben gegeven. En hetzelfde geldt voor uh, eh, al-mursalim. Maf'ul bihi mansoob. Dit heb je weggelaten en daarom heb je niet een volledig punt gekregen voor deze vraag. Uh, zes. Maak drie zinnen met een mubtada en gabar. يزين له بيت جميل لها شعر طويل الأطفال الطفل يذهب إلى المدرسة الكبيرة de eerste zijn geen uh, goede zinnen. Namelijk, je moest Eh, zinnen maken die beginnen met een ism, met een zelfstandig naamwoord. En dan krijg je mubtada. Dus de laatste zin die je wel goed. Namelijk at bijvoorbeeld. Je kan zeggen at of at-falu. at ila al-madrasati al-kabirati dan is deze zin beginnend met een ism en de ism is mubtada. En zo kun je verder gaan. Maar lahu baytun jamilun, ja, wie is uh, lahu en wie is hij, hier is het niet duidelijk. Dus daarom heb je hier niet eh, de volledige punten gekregen. En zeven, daar moest je een Arab voor doen. Ehm, mubtada, dat is al-atfalu, dat klopt. En yadhabu is dan geen fa'il, want yadhabu is een fi'al, dat is een werkwoord. Acht heb je goed gedaan. En negen ضربي الرسول اسم مبتدا مدون زي الرسول الإسلام ja, رسول الإسلام deze is geen goede zin het is geen complete zin geen jumla mufida dus dan kun je ook geen mubtada en khabar hebben الرسول إسلام is geen jumla mufida maar النار عذاب للكافرين is wel goed en العلم نور is ook goed. En de laatste, de tiende vraag, heb je ook goed beantwoord. Dat was dit. Dan ga ik even naar iemand anders. Naam lahu. Dat is, dat is eigenlijk twee woorden. Lam en hoe. En als je het wil vertalen in het Nederlands, dat is hij heeft. Lehu betekent hij heeft. Maar je moet de zin beginnen met een ism, met een zelfstandig naamwoord. En dan krijg je mubtada en gabar. project. Dan ga ik naar deze. Ga ik nu eventjes naar iemand anders. Wat is weg Wat doe ik? Nou, ik snap de regels niet zo goed. Nou, dat komt goed inshallah. Het komt goed. Het zal beter worden in die aan. Graag gedaan. Even kijken. iemand anders. Even kijken of de betreffende persoon aanwezig is. Ja, oké. Dit is die cijfer. Je hebt het mashallah goed gedaan. De eerste vraag heb je goed beantwoord. Heb je een 1 voor gehad. Tweede ook. Derde ook. Vierde. Je zei فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون Hier heb je een fi'al, namelijk fasajada. Al-malaikatu, de engelen, dat, die zijn degene die sujud hebben gedaan. Dus dat is fa'il. Maar sajada, ja, je hebt eigenlijk geen maf'ul bihi nodig. En de vraag was, je moet fi'al فاعل المفعول به هذا ان اجمعون يصير خين مفعول به Omdat de handeling niet op ajma'un wordt verricht. Maar zoals je zegt bijvoorbeeld in tweede zin. Kezzaba ashabul eiketil mursalin. Dan is het wel fi'al, fa'il en maf'ul bihi. Kezzaba is fi'al, ashabu is fa'il. Dat zijn degenen die eh, takwib hebben gedaan. En al mursaleen dat zijn de mensen die niet geloofd werden. Nou, alhamdulillah. Dus een minpuntje voor betreft de eerste zin, maar voor de rest was het wel goed. Eh, zes was ook heel goed. Zeven was ook allemaal goed. 8. Je zei, Qara ar-Rasulu. Dat is goed. Qara ar-Rasul. ar-Rasul is hier fa'il. Maar, علمت العلم علمت العلم العلم hier is geen fa'il. Want wie is degene die geleerd heeft hier? Wie is degene die leert, die de handeling doet? Allamtu al-ilma. Wie is degene die de handeling hier verricht? Is het de kennis? Is het een ilm Allamtu ana al-ilm. Dus als ik het ga, vertalen, dat betekent dat ik heb kennis geleerd. Dus hier is ik degene die de handeling verricht. Dus dan ben ik al-fa'il en niet al-ilm. En hetzelfde geldt voor sha'altu an-nara. Sha'altu an-nara. Ik ben degene die het, de, vuur heeft eh, gestoken. Aangestoken. Dus ik ben fi'al of ik ben fa'il en annar in dit geval is mevrouw bihi. Dus hier is alleen qara ar-rasool de goede zin. En 9 heb je ook goed beantwoord. Ar-Rasulu Mursalun, An-Naru Sahinun, Al-Ilmu Matlobun. En 10 Allahu Anzala Ar-Rasula, heel goed. Ash'ala Ahmadu An-Nara is ook goed. Je zei Sha'ala, maar het moet Ash'ala zijn. Ash'ala. En Qara'a Aliyun, Al-Ilma kan ook goed zijn. Je kan Qara'a of Ta'allama. Nog beter, ta'allama. Ta'allama aliyun al-ilma. Dus dat was het. Je hebt het, mashallah, heel goed gedaan. Uh, ga ik eventjes naar iemand anders. وفيك بارك الله تعالى Sommige mensen zijn niet aanwezig, zie ik. Ga je deze ga ik nu even doen. kijken of de treffende persoon aanwezig is. Ja, oké. Um, ehm, vraag 1. U zei, ihdina al-mustaqim ayah 4 uit Surat al-Fatiha is een jumla mufida omdat het een geheel is die een volmaakte betekenis heeft en dat wordt kalam genoemd. Nou, hier mis ik dus een aantal voorwaarden. Ik mis dat het lafd moet zijn en murakkab, dus uit twee woorden of meer, moet bestaan. Uh, betekenis, dat staat wel in. Mufid. en Bilwada mis ik ook. Dus hier is het niet helemaal compleet. Twee, heel goed. Drie. Nou. Je moest uit Surat Yasin fi'al madi, fi'al Mubarak en fi'al amr halen. Je zei, wat وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِي Dus ja'a, heel goed. جاء يصير آه، فعل ماضي en voor de tweede آمنت إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون آمنت is dat fi'al madi of fi'al Amen toe. nou ik heb je eigenlijk op het verkeerde been gezet, gezet want ik heb een tip gegeven dat je de eh, vertaling, de Nederlandse vertaling mag raadplegen eh, alleen goed als je kijkt naar de Nederlandse vertaling dan zie je als vertaling voor deze eieren Amentu hebben ze vertaald met ik geloof. Ik geloof. En dat is dus fi'al mudara zou je denken. Ik geloof, dat is tegenwoordige tijd. Maar amentu is ik geloofde. Dat is de juiste vertaling. En ik geloof, dat wordt dat vertaald met uminu. Dus uminu, yu'minu. Amana, yu'minu. Amana is fi'al madi. En yu'minu is fi'al mudari. Dus amana, amantu is fi'al madi en geen fi'al mudari. Maar hier moet je eigenlijk een beetje Arabisch eh, eh, kennen om dit te kunnen zien. Uh, vier was je zei Garra Musa Saika. Garra Musa Saika. En je moest fi'al, fa'il in merf'ul bihi halen uit de Koran. Garra Moeses Sagan betekent Mo Mozes viel bewusteloos. Bewusteloos. Mozes viel bewusteloos. Uh, Mozes inderdaad is, uh, is uh, fa'il, garra is fi'al. En Musa is fa'il, maar sa'iqan is geen mef'ul bihi. Waarom? Omdat het is niet iets waarop de handeling is verricht. Of waarmee de handeling is verricht. Sa'iqan geeft de gedaante weer. Hoe het gebeurd is. Namelijk bewusteloos. En dat is geen maf'ul bihi. Wat het wel is, dat zullen we inshallah later in de volgende lessen leren. Dus hier heb je helaas geen eh, volledige punt gekregen. De andere wel. Eh, yadribullahu al amsal, Dat is goed. En yukhlifullah of la yughlifullahu al-mi'ad is ook heel goed. Zes is ook heel goed beantwoord. 7 is ook heel goed beantwoord. Acht is ook heel goed beantwoord. 9. Uh, eh, er is denk ik iets misgegaan met tekstverwerking. De eerste zin in vraag 9, daar staat ar-rasulu en dan als ik het goed lees, Animun, Klopt dat? Rasulu Anim. Is dat wat je geschreven hebt? Oké, dat dacht ik wel. Dus aninun, maar ik, zie hier Anim. Ik zie hier Anim, en het moet inderdaad Anim. zijn. Dan is het wel goed. النار مشعلة العلم نافع is goed. يقاتل الكافر الرسول يشتعل الرجل النار moet het zijn يشعل الرجل النار يشعل ماشي يشتعل want als je zegt يشتعل dat betekent dat الرجل zelf verbrandt maar يشعل betekent aansteken en Yesta'ilu betekent eh, brand. Ik hoop dat het verschil duidelijk is. En dat was het. Ook jij heeft het heel goed gemaakt. Mashallah. Dan ga ik eventjes naar iemand anders. Even kijken, wie is dit? Dat is hij. Even zien. Even kijken of de betreffende persoon aanwezig is. Oké. Okay. Dat is je cijfer. Eh, vraag 1. De zin is goed, alhamdulillah rabbil alameen. Eh, verklaring, je hebt gezegd, de zin is duidelijk en heeft een betekenis. Ik verwacht niets meer en het bestaat uit minstens twee woorden. Ook hier is het niet compleet. Dus je hebt eigenlijk alleen maar één voorwaarde genoemd of sorry, twee voorwaarden genoemd. Dat dat een betekenis heeft en dat het minstens uit twee woorden bestaat. Maar je moet nog zeggen dat het uit Arabische woorden bestaat en dat het lavel is, namelijk geluid die bestaat uit Arabische letters. Dus vandaar dat je hier eh, een, paar fracties van eh, punten mist. 2 heb je goed gedaan. 3 heb je ook goed gedaan. 4 goed. 5 is het onderdeel goed. Tweede ook goed. En derde, je zei. Hoe en zella na Even kijken hoor. Hoe en zella na هو أنزل ماء uh, آه، als هو أنزل ماء is جملة فعلية of جملة اسمية هو أنزل ماء اسمية أحسنت Dus als جملة إسمية هبت بمبسطاتي أو مبتدا الخبر en we hebben gezien dat jumla fi'liya, jumla fi'liya, die bestaat uit fi'al en fa'il en misschien ook maf'ul bihi. Dus als het jumla ismiya is, dan kan het nooit fi'al en fa'il hebben. Tenminste aan het begin. Maar Enzela blijft nog steeds eh, fi'al. Maar huwa kan geen fa'il zijn. Want huwa is een ism waarmee je de zin begint. Dus het is geen fa'il. En als je het wil... Eh, als je het wil doen, dan is huwa mubtada' marfu, eigenlijk damir, maar in dit geval voor ons wat belangrijk is dat het mubtada marfu is. En anzala is fi'al madi, dat klopt. En fa'il hier is damir mustatir. Is niet zichtbaar. En ma'an is dan inderdaad de bihi. zes, al-kitabu jamilun. Dat is goed. Nakira is een jamilun vertelt over het boek en is nakira. Daarom is het dus mubtada in khabar. Heel goed. Dat is uh, ja, een goede regel. Al-qa'ida, al-ma'rifatu zaid nakira, yusawi mubtada wal khabar. Dat klopt. السيارة جديدة ook goed. Ad-darsu sahlun en niet sahlatun. Ad-darsu is mannelijk, dus het moet sahlun zijn en niet sahlatun. En dan 7, al-kitabu mubtada en jamilun khabar. Maar als je al-i'raab doet, dan moet jij eigenlijk, wa alaikum salam wa rahmatullah, dan moet jij ook in de mij vermelden erbij vermelden of het uh, is of mansoob is of iets anders. Dus al-kitabu mubtada is eigenlijk niet voldoende. Je moet zeggen al-kitabu mubtada marfoa. En als je het nog beter wil doen, dan is het al-kitabu mubtada marfoa bid-dammati al-zahirati fi akhirihi enzovoort. Uh, acht, je zei ذهب الرسول is goed يأكل النار الوردة النار is vrouwelijk dus het moet تأكل zijn en niet يأكل en يشهد العلم dat kan uh, ja, als je bedoelt uh, de kennis getuigt misschien zou dat wel kunnen de kennis getuigt, getuigt. hier is العلم فاعل مرفوع الرسول نذير للناas, heel goed. Annar harron, of harron, is niet goed, want het annar is vrouwelijk, mu'annas. Dus het moet zijn annaru haratun. En al-ilmu rahmatan min Allah moet zijn al-ilmu rahmatun min Allah. En je moet eigenlijk wel weten waarom rahmatun is, omdat het gabar is En gabar is marfu' en niet mansoob. Uh, eh, tien Even kijken, waar was ik? die hebben آه الرسول نذير للناس دي بالخاط ذهبت إلى الرسول الرسول hier is geen مفعول bihi. hij komt na een harfujar en het is dus ism majroor إن شاء الله السلام عليكم طيب آه ذهبت إلى الرسول أخذت النار is goed نكتب العلم is ook goed و dat was het dus en je hebt het over het algemeen heel goed gedaan dan ga ik eventjes naar iemand anders deze komt straks zei hij en deze hebben we hem hier trouwens, die al weg. Nou, dan doe ik even iemand anders. Is deze aanwezig? Deze is niet aanwezig. Oké. طيب Uh, nou goed, zoals gezegd, uh, niet alle vragen zijn beantwoord. 4, 5 en 10 zijn niet beantwoord. Uh, voor wat betreft de eerste vraag, haal uit Surat Al-Fatiha een Jumla Mufida en vertel waarom het kalam is. de sirat mustaqim is goed. de sirat mustaqim is goed. Het is kalam omdat het een geheel is wat een duidelijke betekenis heeft. Tevens voldoet het aan alle vier voorwaarden van de kalam. Dat is goed. nou, het is goed. Dus het voldoet aan de vier voorwaarden van kalam. Namelijk dat het laf murakkab mufid bilwala. Heel goed. Uh, twee. de Asma uit Surat An-Nas, Malik al-Waswas An-Nas. Dat is goed. Al-Af'al. Alleen al-Waswas moet met een alif zijn tussen de laatste waw en de laatste sin. Al-Af'al, shar is geen fi'al. Yuwaswisu wel en a'udhu wel. Dus shar is geen fi'al maar ism. Want je kan alif en een lam ervoor zetten. En dan wordt het ashar. Of je kan zeggen sharon. Dan heeft het tenween. en dan is het uh, dus kan geen fi'al zijn, maar het is dus ism. Al-huruf alladhi is geen harf. Min wel. En alleen alif met hamza is ook geen harf die voorkomt in de betreffende sura. Dus in de betreffende sura kun je vinden Kul a'udhu bi, bi rabbi, delba van bi rabbi. Kul a'udhu bi rabbi nas, malik nas, ilahi nas, min sharri. Dus min is harf من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس دوس في is ook een harf 4 en 5 niet gemaakt. Maak drie zinnen met Mubtada en Khabar. At-tufahatu hamratun. Uh, moet eigenlijk zijn At-tufahatu hamra'u. At-tufahatu hamra'u in plaats van hamratu. Uh, alhamdulillah is wel een goede zin met mubtada en khabar. Maar hoe de khabar hier eruit ziet, dat is eigenlijk iets wat we nog niet hebben gehad. Want lillah die bestaat uit twee woorden. Lam, dat is een harf, jar. En Allah, laful jalal, dat is uh, ism majroor. En shibh al-jumla hier fi في محل رفع خبر الدعاء ibadatun is ook heel goed Mubtada en khabar. en dan zeven al-i'raab. Je zei at-tufahatu of al-hamdu. Uh, ik ga naar de laatste. Ad-du'a'u ibadatun. Je hebt gezegd ad-du'a'u is mubtada en ibadatun is khabar. Maar als je het i'raab vraagt eigenlijk, dan moet je ook erbij zeggen of het marfu' is of mansoob en dergelijke. Dus je moet zeggen ad-du'a'u uh, mubtada marfu' بالضمة الظاهرة في آخره نعم Eh, en doen is khabar marfu' voor dammat al-zahirati fi Dus hier had je eigenlijk een volledige punt kunnen krijgen als je ook voor erbij hebt gezet. Nee, want je moet zeggen uh, mubtada marfu'. En als je alleen maar mubtada bent, hebt gezegd, dan is het geen i'raab. Dan is het niet compleet. 8 Maak de jumel fi'aliyya zodanig dat ieder van die woorden, bijvoorbeeld de rasool, een naar in al-ilm, dat het fa'il wordt. Je zei akel al-rasoolu, dat is wel goed. Akel is fi'al en al-rasool is fa'il marfu'a. Maar als je zegt een annaru tahtariqu, dat is een zin die begint met een naar en een naar is ism. Dus النار is اسم en het is dus مبتدأ En je hebt geen فعل en فاعل النار is hier geen فاعل maar مبتدأ Ik hoop dat het duidelijk is. En hetzelfde geldt voor العلم ينتشر العلم uh, is اسم waarmee een zin begint en is dus geen فاعل maar مبتدأ Uh, vraag 9. الرسول جميل jamilun, dat kan. dus mubtada en khabar, heel goed. Annaru tha'irun. Annar, zoals gezegd, is vrouwelijk. Dus het moet annaru tha'iratun zijn. En ilmu noorun is wel goed. Al ilmu is mubtada en noorun is khabar. En 10 heb je helaas niet gemaakt. Dus dat was het. En volgende keer inshallah ta'ala beter. Ga ik eventjes snel naar iemand anders. Wie is nog niet aan de beurt geweest? Even kijken. Wafiki barakallah. Uh, ben je er? Nou, even kijken. Nu heb ik iemand waar ik eigenlijk niks op heb aan te merken. Eh, goed, uh, je hebt alles goed gemaakt. Ik heb alleen een klein opmerking. En dat heeft eigenlijk niks te maken. Dat heeft eh, geen invloed op je cijfer of op de eh, juistheid van de antwoorden. Eh, je zei bij eerste vraag, alhamdulillah rabbil alameen. De bovengenoemde ayah uit Surat al-Fatiha is al-kalam, jumla mufida. Omdat het voldoet aan de voorwaarden waaruit een kalam moet bestaan. Namelijk één, het is spraak, dus lafel. Het bestaat uit meer dan twee woorden. Nou goed, deze zin bestaat inderdaad uit meer dan twee woorden. Maar twee woorden is ook goed. Dus je moet zeggen eigenlijk, het bestaat uit minstens twee woorden. Als je zegt, bestaat uit meer dan twee woorden, dan begrijp ik hieruit dat het eigenlijk moet, moet bestaan uit drie woorden of meer. Nou, maar dat heeft geen invloed, nogmaals, op de juistheid van het antwoord. Wasika barakallah. En ja, verder heb ik niks op aan te merken. Alleen vraag 5. Eh, daar staat, يعلم الله المعوق, المعوقين قد يعلم الله المعوقين je يعلم فعل مضارع dat is آه، الله فاعل اسم مرفوع تقدمه فعل يكنوك kan خفون فاعل مرفوع زندر اسم nog تشت te zetten فاعل مرفوع تقدمه فعل is خوت انا en دخلت فور مفعول به Dus mef'ul bihi mansoob, zonder te zeggen mef'ul bihi ism mansoob. Nou. En verder, ja, <laughs> gefeliciteerd zou ik zeggen. Ehm, Even kijken. En dat is, wat is de opmerking? Wat dan? Ja, vertel. Bel Arab. Is het goed zoals ik het gedaan? zoals ik net heb genoemd. Dus bijvoorbeeld, خلق الله السماوات. Dat kan, ja. Je zegt, خلق الله السماوات. خلق فعل ماضي. الله فاعل مرفوع تقدمه فعل. Dat kan. مفعول به اسم منصوب Waqa alayhi fi'lul fa'il. Dat is goed. Naam. Dat kan. Het gaat erom dat wat daar staat begrijpelijk is. Het hoeft niet precies uh, op een bepaalde stijl te zijn. Met een bepaalde woorden. Als het maar uh, de bedoeling weergeeft. Daar gaat het om. en nu antwoord geef op mijn vraag. Uh, goed, ik zit eigenlijk hier eh, eh, de broeder Abdulrahman te spreken. En die is degene die een tien heeft gehaald, gehaald, mashallah. Hij heeft de toets heel goed gemaakt. Eh, kleine opmerkingen hier en daar. Maar voor de rest is gewoon alles eh, goed gemaakt, mashallah ta'ala. Stil Blijf jij. Eh, Zending nieuwe private message, oké. Okay. Assalamu alaikum rahmatullah. Ik kreeg van zuster dat ik me bij u moest aanmelden. Wat zijn de volgende stappen hiervoor? en vanuit welke moskee in dien van toepassing geeft u les. Uh, kan eh, het misschien aan het eind. Ik ben bijna klaar inshallah ta'ala. En dan gaan we dat eh, later bespreken. Ik ben bijna klaar. Even kijken. Eh, wie heeft nog meer de toetsen, de toets gemaakt en is nog niet aan de beurt? Oh, dat is eigenlijk een beetje <laughs> niet goed van mij, denk ik zo zeg, want even zien, niet, niet. Oké. Oké, okay. uh, eh, wat gebeurt er allemaal? Even zien. Dan krijgen we de mensen met onvoldoende eh, herkansing. uh, <laughs> eh, nou, goed. Eh, herkansing zou ik het niet noemen, maar volgende keer inshallah, bij de volgende toets, zal het beter gaan. Bi'inillahi ta'ala. Laat ik alleen mijzelf nog weten, want dat weet ik niet meer zeker. Uh, even kijken. Ja. Ik heb de toets niet gemaakt. Ik weet niet of het nog mogelijk is om het nog een keer te maken. Inshallah, ta'ala. Dat is mogelijk. Degene die het willen maken, dat kan en ehm, kan naar mij gestuurd worden. Nu heb ik even iemand, ik moet even iemand aanspreken die de toets heeft gemaakt. Uh, nou, ik heb het hier. Uh, dat is je cijfer. Uh, jouw zin is die je uit Al-Fatiha gehad, gehaald, Maliki Yawmiddin, is goed. Maliki Yawmiddin. Alleen, als je zegt Maliki Yawmiddin, de uh, bezitter van de laatste dag. Dus hier is eigenlijk de betekenis niet volledig. Pas als je zegt daarvoor bijvoorbeeld Allahu Maliku Yawmiddin. Want hier wordt een beschrijving gemaakt van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar staat Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Dus Maliki Yawmiddin is een beschrijving van wat ervoor staat. En als je het zo apart gaat zeggen, dan voldoet, niet, voldoet het niet aan de vier gestelde eisen die we genoemd hebben voor jumla mufida. Namelijk dat het lafaz moet zijn, murakkad mufid, bilwada. Ik hoop dat het duidelijk is. Eh, de zin is af, dus is eigenlijk niet af als je, als je het zo zegt. Heeft meer dan twee Arabische woorden, dat klopt. En de letters zijn Arabisch, dat klopt. Maar de eis van Mufid, van het heeft betekenis, die is er dus niet. Ach, ik oké, die heb ik al gezien. En de tweede. Al-Asma, dus je moest zelfstandig naamwoorden uit Surat Nas halen. Je zei Rabbi, An-Nasi en dan Al-Wa. Nou, uh, Al-Wa. Al-Wa is dus... Ja, je had dus al-waswas moeten schrijven. Al-waswas, dat is wel goed. Klopt. Maar je hebt het niet afgemaakt helaas. Al-wa is dus geen ism. Qul yuwaswisu a'udhu is wel goed. Min, fi, wa is ook goed. Uh, drie heb je goed gemaakt. Vier. Zulzilatil al-ardu zilzalaha. أخرجت الأرض أثقالها دكت الأرض dekken. Dukket al-ardu dekken, dat is eigenlijk geen fi'al, fa'il, maf'ul bihi. Dukkati is fi'al, al-ardu is geen fa'il, maar het wordt genoemd uh, naib al-fa'il. En dat zullen we inshallah later leren, want zoals het, uh, als we het gaan vertalen naar de, de Nederlandse taal, dan hebben we hier een passieve vorm. Een passieve vorm. Zoals je zegt bijvoorbeeld, eh, de pen is gekocht. Degene die het gekocht heeft, is niet genoemd. De pen is gekocht. En doeket il ardu, de aarde eh, ja, is in elkaar ik weet niet hoe ik het precies moet eh, vertalen. Eh, maar hier is degene die eh, de handeling is verricht, niet genoemd. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala, maar die is niet genoemd. En die is al-fa'il oorspronkelijk. En ar is oorspronkelijk mef'ul bihi. Maar in deze vorm wordt al-ar naib fa'il genoemd en geen fa'il. Uh, verder... Vraag 5. Dat is Arab daarvan. Vraag 6 heb je goed gemaakt. الشمس طالعة النار ملتهبة القميص واسع is goed. Uh, Arab heb je ook niet volledig gedaan. Want je zegt bijvoorbeeld الشمس طالعة الشمس مبتدأ en taliatun khabar. Maar je moet ook erbij zetten of het marfoa is of mansoob is en dergelijke. Dus je had moeten zeggen, Ash-Shamsu mubtada marfoa. Tali'atun, khabar marfoa, enzovoort. Tayyib. En hetzelfde geldt voor de tweede, derde zin. Ursila rasulu. Ursila rasulu. Hier heb je hetzelfde verhaal. al Rasul is eh, een passieve, vorm. Dus de profeet is gestuurd. En dus Rasul is hier geen fa'il, maar naib fa'il, zoals we later inshallah zullen zien. Ishtalat naro is wel goed. Yanfa'ul ilmu is ook heel goed. Uh, eh, Rasulu مبشر heel النار حامية إس heel العلم واجب is ook آه، بشر الله الرسول الرسول متزين نت أبشر بشر الله الرسول أن أشعل أحمد النار أشعل أحمد النار أحمد En niet as'ala. Je moet de eh, drie puntjes of die scene plaatsen. En talaba aliyun al-ilma is ook goed. Talaba aliyun al-ilma is ook heel goed. Dus broeder, heel goed gemaakt. En dan heb ik hier nog eentje, denk ik, van de aanwezigen. nee. Even kijken. Ik weet niet of je mij kan horen. Moet je Wajazakallahu khairan. Kun je mij wel horen? Nee, helaas. Eh, nou, dan wordt het moeilijk bespreken. Ehm. dan ga ik eventjes iemand anders hebben. Аминь. ja. фазия kijken of de betreffende persoon aanwezig is. Ja, oké. Okay. dat is je cijfer. Ook jij hebt het heel goed gedaan. Eh, eerste vraag goed beantwoord? Tweede. Uh, eh, Asma uit Surat Nas halen. Je zei Nas, die is goed. El jinn is niet goed, want daar staat al-jinnati, min al-jinnati wal naas niet al-jinn. Daar stond, of daar staat al-jinnatu, niet al-jinn. En sudur is wel goed, af'al zijn ook goed, en huruf zijn ook goed. Khalaqna is goed, nufiga is niet goed. Dus fi'al mudara uit surat Yasin. Nufiga is ook een fi'al in de passieve vorm. Nufiga betekent er werd geblazen. Wa nufiga fi Er werd geblazen in de bazuin. Nufiga is uh, werd geblazen en is, dus geen fi'al mudara. is yenfugu. Kun is wel goed voor fi'al amr. Eh, vraag 4 heb je goed beantwoord. 5 ook heel goed. Uh, alleen bij 5. كذبت عاد المرسلين je zei كذبت فعل ماضي dat is goed عاد عاد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره is goed المرسلين is inderdaad maf'ul bihi, maar niet mansoob bil fathati zahirati fi akhirihi. Die is wel mansoob, maar met een ander teken. En welke teken het is, dat zullen we inshallah later zien. Maar alsnog heb ik dit goed gerekend omdat, omdat wij dit nog niet hebben gehad. Vraag 6 heb je goed beantwoord. 7 ook heel goed. Even kijken. Vraag 6. U zegt de tweede isen is ook maar voor en vertelt iets over de Moekte. en wordt daarom een gabar genoemd. Eh, niet omdat hij marfoa is, wordt hij gabar genoemd. Hij is gabar, daarom moet hij marfoa zijn. En niet andersom. Je kan ook iets anders marfoa hebben, maar het is geen, geen gabar. Het kan mubtada zijn, het kan fa'il zijn. Maar omdat het gabar is, is het marfoa. En niet andersom. En vraag 8 heb je ook goed beantwoord behalve un naru, want annar is vrouwelijk en dus moet het zijn Tantafi'u annar. Tantafi'u annar. Eh, Al-Rasulu Shahirun is goed, Al-Ilmu Jamilun is goed, maar Annaru Harun is ook niet goed, omdat Annar Mu'annaf is en dus moet het Annaru Haratun zijn. En laatste, tien. al الرسول is goed. Dachala nar ik zie hier Dachala en dan lam en dan noon en dan alif en dan ra. Eh, ik zou het lezen Dachala linar. Dachala linar. en dit heeft geen betekenis. Maar ik denk je bedoelt alif wa lam al nar Maar ook dan moet je een fa'il erbij zetten. Dus je moet zeggen, dagala, bijvoorbeeld dagala al-kafiru an-nara. En niet dagala an-nar. En hafidh al-ilm ook. Hafidh al-talibu al-ilma. Je moet ook een fa'il erbij zetten. En dan is het jumla mufida. Nou, dit was het, maar voor de rest is het heel goed gemaakt. Wafika barakallahu ta'ala. Tayyip. Eh, ik heb denk ik iedereen gehad die het gemaakt hebben. Alaikum salam wa rahmatullah ehm, Degene die een team heeft gehad moet ons... <laughs> broeder Abdurrahman. Je moet tracteren. Dat is wat ik hier eh, hoor. <laughs> Jij hebt mashallah een tuur gehaald. En ja, hoe komt dat? Je bent altijd bij de lessen aanwezig. En er is niks wat je mist. Eh, je mist gewoon niks. En eh, ja goed, dan kan het niet anders dat je gewoon alles goed doet. Uh, je hebt gewoon heel netjes je werk gedaan. Uh, Mashallah, la quwwata illa billah. Tayyip, zijn er vragen? Nee, jij bent de enige die een 10 heeft gehaald. Jij bent de enige die 10 heeft gehaald. De anderen er heel dichtbij. Sommigen 9,8. Sommigen 9,7. Iemand 9,7. 9,2. 9,1. Maar 10,0, dat ben jij de enige. Uh, <laughs> nee, nee, hij is geen Nederlander. Maar er is wel een Nederlander die, eh, die 9,8 heeft gehaald. Dus als tweede is geëindigd. Uh, <clears throat> zijn er vragen? Het is deze keer een beetje uitgelopen. Eh, iemand wil zich aanmelden, dan kan het nu inshallah. Degene die zich wil aanmelden voor de lessen, dat kan nu. Jammer, ik had liever dat ook anderen zouden als mij hadden. Inshallah bij volgende toets. Dat anderen beter dan mij de toets maken. Inshallah ta'ala. Dus waarom heb ik eigenlijk eh, genoemd. En ik heb natuurlijk naar je toestemming gevraagd. Zodat eh, een beetje concurrentie eh, ontstaat. Dat de mensen zeg maar hun best gaan doen. Eh, nee, via de site, dat eh, komt niet bij mij. Tenminste, voorlopig niet. Ik weet niet hoe het gaat, maar u kunt beter mij uw adres, e-mailadres geven. En dan komt het goed, in alle talen. Dus via privé, even kijken. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ik kreeg van mijn zuster dat ik... Oké, okay. ja, tayyip. Ik zal dat noteren. Nou, Mm -hmm. En hier nog meer. Ik heb jullie toegevoegd. Maar in de lijst. Zijn er nog vragen? Oké, okay, Welke boeken adviseert u aan iemand die inshallah al-Balagha wil bestuderen? Ik ben de naam vergeten van het, de titel vergeten van het boek. Ik ben de titel vergeten. Als ik het weet inshallah, dan zal ik het doorgeven. Kijk hier wordt denk ik van alles geschreven. Oké broeder, is goed, gefeliciteerd met je resultaat. Als Abu Yasser een keer afwezig is, hebben we een opvolger. Ja, dat is dan uh, broeder Abdelrahman. denk dat het hier verstandig is als Abdurrahman volgen wordt. Ja, verstandig. Samen. En mag Allah voor Amen. Amen. Amen. Oké, eh, Ja, nog een. Welke site? Heeft u ook een site? Ja. Dus uh, voor mensen die het niet weten, er is een site geopend, www.arabischelessen.nl. Daar kun je voortaan alle meer informatie vinden. Is nog in aanbouw, dus er komen nog eh, meerdere dingen erop staan. verschil tussen kun en jul. Kun, jul. Kun, Wajazak. Broeder Abu Yasser, ik hoop dat de volgende keer de room het wel doet. Inshallah ta'ala. Ik weet niet wat, er, eh, wat het probleem was vandaag. Kunnen we de toets met correcties terugkrijgen? Ja, dat eh, zal mij een beetje wat moeite kosten. Dat betekent dat ik al die toetsen ga eh, scannen en naar jullie sturen. ja, daarom heb ik het op deze manier gedaan. Gewoon besproken. En verteld waar het eh, fout is. En eh, eh, inshallah daar hebben jullie daarvan geleerd. Ahsan Allahu alaikum. Dus dat voor jullie geduld. En eh, ik hoop dat jullie vandaag het een en ander hebben geleerd. En eh, tot zover inshallah ta'ala. En ik hoop jullie de volgende keer te zien. En dan eh, meer jullie best doen. de Bi'indillahi ta'ala. En ik heb ook gemerkt dat sommige mensen eh, te laat zijn begonnen met het eh, eh, doen van de toets. Dat is ook niet verstandig. Je moet gewoon op tijd beginnen, zodat je, als je problemen tegenkomt, dat je het op tijd kan oplossen. En als je op het laatste moment, gaat beginnen en je komt problemen tegen, dan heb je een probleem. Nou, وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن tot إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته